Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten leren leven met het lerarentekort, dat vindt de Onderwijsraad. Natuurlijk moeten er uiteindelijk leraren bij komen, maar... Tegelijkertijd, omdat heel veel scholen nu en gisteren al en morgen worstelen... met echt een tekort aan leraren, moeten er nu oplossingen komen voor hoe kun je in onderwijs voorzien... terwijl je niet genoeg leraren hebt. Zij willen onder meer dat leraren eerlijker worden verdeeld over het land... en ook zou er misschien moeten worden gesneden in het lespakket. Er zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden in de brokstukken van de Titan. Die mini-onderzeeër was eerder deze maand op weg naar het wrak van de Titanic... maar werd in elkaar gedrukt door de enorme druk onder water. Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning proberen steeds vaker te overbieden. Vooral in grote steden zien makelaars het gebeuren. Amsterdam is daarin de koploper. En daar krijg je dus dit soort taferelen. Twee verdiepingen appartement, twee woonlagen, mooi dakterras. Twee slaapkamers, 100 vierkante meter en eh, te huur voor 2700 euro. I really liked the apartment, so I think that we might increase the price just a bit to, to get it. Er is nu net, ik heb even gekeken, eh, maar 200 euro overboden op dit moment. Ja. Makelaars zeggen dat er minder aanbod is, terwijl de vraag juist is toegenomen... omdat er na corona weer meer expats naar ons land komen. En een lerares in Italië die amper voor de klas stond... is terecht ontslagen, vindt de rechter daar. De vrouw gaf meer dan 20 jaar filosofie en geschiedenis op een school in Venetië... maar was er vaker niet dan wel. Ze ging naar congressen, had gezondheidsproblemen of gedoe in de familie... Volgens Italiaanse media zou ze van haar 24 jaren in dienst er eigenlijk maar zo'n vier hebben gewerkt. De vrouw zegt zelf dat ze een vrije manier van lesgeven had... maar de rechter gaat daar dus niet in mee. En het weer nog een grijze dag met zeker vanmiddag ook wat buien. In Limburg is er daarbij kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol 5 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Knopend Beverwijk en Beverwijk 10 minuten. In 3 kilometer file. Op de N99 Den Oever-Den Helder tussen afrit Anna Palona en Den Helder 10 minuten vertraging.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 keuze ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komen strengere regels voor verkopers aan de deur. Verkopers van energie- of internetcontracten mogen mensen niet meer vragen om meteen een handtekening te zetten. Het kabinet wil zo voorkomen dat kwetsbare mensen onder druk worden gezet. In de vrije woningsector bieden kandidaathuurders steeds vaker boven de huurprijs. Dat gebeurt vooral in steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daar is een tekort aan huurwoningen. In Franse steden, waaronder Parijs, waren vannacht opnieuw rellen. Dat was naar aanleiding van de dood van een jongen van 17. Die werd dinsdag doodgeschoten door een agent. Bij die rellen in Frankrijk zijn vannacht 150 mensen opgepakt. En het weer bewolkt vooral vanmiddag buien en het wordt zo'n 23 graden.